Kasper Meijer met het NOS-journaal. Aruba stelt de start van het nieuwe schooljaar twee weken uit... vanwege de forse stijging van het aantal coronabesmettingen. Het zijn er op dit moment meer dan duizend. Gisteren en woensdag zijn twee coronapatiënten overleden. Aruba heeft ook een verbod op dansen en harde muziek in uitgaansgelegenheden ingesteld. Alleen achtergrondmuziek is nog toegestaan. En sinds zaterdag is ook het gebruik van mondkapjes weer verplicht in openbare ruimtes op Aruba. Bij een schietincident in de Engelse stad Plymouth zijn zes doden gevallen. Het gaat volgens de Britse politie om drie vrouwen, twee mannen en de mannelijke schutter. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Volgens de politie was er geen sprake van een terreuraanslag... maar wat het motief van de schutter was, is nog onbekend. In Afghanistan claimen de Taliban nu ook de stad Kandahar te hebben veroverd. Die stad in het zuiden is na de hoofdstad Kabul de grootste stad van Afghanistan... Kandahar diende eerder als officieuze hoofdstad van de Taliban... voordat de islamitische terreurbeweging begin deze eeuw werd verjaagd door westerse troepen. Sinds westerse landen hun militairen grotendeels hebben teruggetrokken uit Afghanistan... zijn de Taliban met een snelle opmars bezig. De ene na de andere stad wordt ingenomen. De penningmeester van een basisschool in het Brabantse Steenbergen is aangehouden voor verduistering. Sinds 2014 verdween in totaal ruim 26.000 euro van de bankrekening van de school. De vrouw is gisterochtend aangehouden en heeft bekend. Justitie moet nu besluiten of ze wordt vervolgd. Volgens de directeur van de school in Steenbergen hebben excursies en andere uitjes voor leerlingen er de afgelopen jaren niet onder geleden. Het weer.